Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zimbabwaanse conferentie meldt de staatstelevisie in het Afrikaanse land. Volgens bronnen heeft Mugabe ermee ingestemd dat hij aftreedt als president. Hoe laat hij zijn verklaring zal geven is nog onbekend. De legerleiding heeft vandaag met Mugabe gepraat om hem tot aftreden te bewegen, iets waar hij tot nu toe niet voor voelde. Eerder vandaag werd hij door zijn partij ZANU-PF al wel afgezet als partijleider. De voormalige vicepresident Mangangwa, die door Mugabe was afgezet, is aangewezen als zijn opvolger. In Marokko zijn 15 mensen om het leven gekomen tijdens het uitdelen van voedsel. Dat gebeurde in een dorpje tussen Marrakesh en de Atlantische kust. Meer dan duizend mensen probeerden voedsel te bemachtigen... waarbij ze elkaar verdrongen en onder de voet liepen. Op veel plaatsen in Marokko wordt geregeld voedsel uitgedeeld aan arme mensen. Door de slechte oogst zijn levensmiddelen erg duur geworden. Een voorstander van Zwarte Piet is een actie begonnen om geld in te zamelen voor de automobilisten die gisteren de A7 bij Jouren blokkeerden. Ze hielden daar bussen met anti-Zwarte Piet betogers tegen die op weg waren naar de intocht van Sinterklaas in Dokkum. De automobilisten krijgen mogelijk een boete. De initiatiefnemer van de inzameling wil die betalen. Er zou al meer dan 20.000 euro binnen zijn. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Stavanger heeft Sven Kramer de 10 kilometer gewonnen. In een rechtstreeks duel rekende hij af met wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen. Kramer reed de afstand in 12,50, 97 honderdste. Bloemen was bijna twee seconden langzamer en werd tweede. Erik-Jan Kooijman eindigde als derde, Jorrit Bergsma werd vierde. In de eredivisie heeft koploper PSV op de valreep gewonnen bij PEC Zwolle. Het werd 1-0 door een doelpunt in de 93ste minuut. FC Utrecht won met 3-1 van Excelsior. Groningen versloeg Vitesse met 4-2. En ADO Den Haag won met 4-1 van Heracles. Het weer, afwisselend buien en zon. Vanavond en vannacht neemt de buiigheid wat af. Maar morgen gaat het langdurig regenen. Maxima van 6 graden in het noordoosten tot 10 graden in het westen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam...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 comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, give you all.